8 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het vliegtuig van Lion Air dat vorige maand bij Indonesië neerstortte... had al direct na de start grote problemen met de besturing. Uit een eerste rapport van de Indonesische autoriteiten blijkt dat het veiligheidssysteem voortdurend de neus van het toestel naar beneden duwde. De onderzoekers zeggen dat het toestel een dag eerder al niet had mogen opstijgen. Toen waren er vergelijkbare problemen en is het veiligheidssysteem uitgeschakeld. Mogelijk herkenden de nieuwe piloten de storing niet en wisten ze niet hoe het systeem uit moest. In China zijn bij een explosie in een chemische fabriek zeker 22 doden gevallen. Het gebeurde in de stad Zhangyakao, waar in 2022 een deel van de winterspelen van Peking plaatsvinden. De Chinese autoriteiten hebben nog niets gezegd over de oorzaak van de ontploffing. In de fabriek werd onder meer chloor geproduceerd. China probeert de laatste tijd de veiligheid in de industrie te verbeteren. Een aantal incidenten leidde tot grote onrust onder de bevolking. Zo kwamen er in 2015 in de stad Tianjin 173 mensen om het leven... toen chemicaliën bij een opslagterminal ontploften. Het Amsterdam UMC moet een eigen medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte op een andere manier gaan maken. Volgens de inspectie werd gewerkt met een grondstof die niet veilig genoeg was. Als die stof wordt vervangen voor een goed goedgekeurd alternatief, mag het ziekenhuis het middel weer maken. Het AMC ging het medicijn zelf maken omdat de Italiaanse medicijnenfabrikant de prijs van het middel fors had verhoogd. Het weer bewolkt met vanuit het zuidwesten nu en dan lichte regen... die zich in de loop van de dag verder uitbreidt over het land. De temperatuur ligt eerst tussen de 1 en 6 graden... maar tegen de avond wordt het zachter en kan het in Zeeland 10 graden worden. Ook morgen geregeld buien bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 De A10, de ring van Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Centrum... waardoor de rechte rijstrook dicht is. Vanaf Durgerdam levert dat een file op van 5 kilometer. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en De Beeld...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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.